7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De president van Sri Lanka heeft de twee radicale moslimgroeperingen verboden... die vermoedelijk achter de aanslagen op Eerste Paasdag zitten. Daardoor kunnen alle bezittingen van die groepen in beslag worden genomen. Het verbod is mogelijk door de noodtoestand die dinsdag is uitgeroepen. De politie en het leger hebben extra bevoegdheden om mensen op te pakken en te ondervragen... Gisteren zei de regering van Sri Lanka dat de leider van een van de groeperingen zelf is omgekomen bij de aanslag in het Shangri-La-hotel in Colombo. Zijn plaatsvervanger is gearresteerd. In Boksmeer is afgelopen Koningsnacht een massale vechtpartij geweest. Politieagenten vonden zeker twee gewonden... van wie er één veel bloed op zijn hoofd had, meldt het Brabants Dagblad. De politie zegt dat er tientallen mensen bij betrokken waren. Er zouden ook slagwapens zijn gebruikt. Wat de aanleiding was van de vechtpartij in Boksmeer is onduidelijk. Er zijn geen mensen opgepakt. De Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS heeft ook voor morgen honderden vluchten geschrapt... omdat de piloten nog altijd staken. Ze liggen overhoop met de directie over hun lonen en werkschema's. De staking begon vrijdag en gaat voor onbepaalde tijd door. Morgen gaan 587 SAS-vluchten niet door. Dat betekent dat zo'n 64.000 passagiers worden gedupeerd. Analisten hebben becijferd dat de staking het bedrijf zo'n 6 miljoen euro per dag kost. Max Verstappen start morgen in de Grand Prix van Azerbeidzjan vanaf de vierde positie. In de kwalificatie moest hij de Mercedes-rijders Bottas en Hamilton... en Ferrari-rijder Vettel voor zich dulden. De kwalificatie lag twee keer zo'n 20 minuten stil... nadat eerst Kubica en later Leclerc op dezelfde plek een muur ramden. De Grand Prix van Azerbeidzjan is de vierde van het jaar. Het wordt voor Bottas de tweede keer dit seizoen dat hij van pole position vertrekt. Het weer. Vanavond vooral in het westen nog enkele buien. Morgen is het half tot zwaar bewolkt met kans op een bui, vooral in het westen en zuidwesten.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 Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4 en 5 mei.nl. Cachere Miriam is vandaag door 30% van de klanten genegeerd. Doe eens lief.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 If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down. Let me down, let down, Let me down, down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly.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 I vomit in a I'm done with the fellas, just saying. Farewell tequila, so long margarita. Lady sativa, hate to leave ya. Don't want the pressure. I daddy don't think we're the perfect pair. It's my affair. Yeah, I don't know why.